Mark Hokker met het NOS Journaal. Amerikaanse weerkundige die nog lang niet voorbij is. Tot zeker woensdag houdt de storm nog aan. In het gebied worden ook tornado's verwacht. Tot nu toe zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen.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 De VN-vertegenwoordiger doet samen met de openbaar aanklager onderzoek naar corruptie en machtsmisbruik. De openbare aanklager maakte vrijdag bekend dat zij de immuniteit van president Morales wil opheffen, omdat hij verdachte is in een financieel schandaal. In Zuid-Engeland is een strand geëvacueerd nadat vanaf zee een chemische mist was komen opzetten. Tientallen strandgangers klaagden over geïrriteerde ogen en ademhalingsproblemen. Om wat voor stof het gaat of wat de bron is, is onduidelijk. De mist dreef vanaf, het, vanaf zee het strand bij Burling Gap op. En de wegen naar het strand van Burling Gap tot aan de plaats Eastbourne zijn afgezet. In Nieuwegein is een in de problemen geraakte luchtballon op een rotonde geland. Er raakte niemand gewond. De ballonvaarder wilde eigenlijk landen op een nabijgelegen sportveld, zegt hij tegen de lokale zender pen.nl. Maar er stond te weinig wind, waardoor de luchtballon midden in een woonwijk terecht kwam. De ballonvaarder noemde het een landing volgens het boekje, maar op de verkeerde plek. Het weer, het is helder en het koelt langzaam af naar een graad of 11. Lokaal kan opnieuw dichte mist voorkomen. Morgen een mooie zomerdag met veel zon.